uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Wel een Israëlische als Amerikaanse nationaliteit. De derde kwam uit Iran. De andere twee doden waren Turken. Bij de aanslag van afgelopen ochtend raakten 36 mensen gewond, onder wie veel buitenlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen aanwijzingen dat er Nederlanders onder de gewonden zijn. De aanslag was in het centrum van Istanbul, in een populaire winkelstraat in de wijk Taksim. Nederlanders die in de stad zijn hebben het advies gekregen om dat gebied voorlopig te mijden. Voor de Libische kust zijn gisteren zeker 30 bootvluchtelingen verdronken. 500 anderen zijn door de Libische kustwacht van boord gehaald van verschillende schepen. Ook bij Sicilië zijn weer honderden migranten uit Afrika opgepikt. Deze week is de vluchtelingenstroom uit Libië weer op gang gekomen. In de Sinaï-woestijn zijn zeker 13 Egyptische politiemensen gedood bij een aanslag. Strijders van Islamitische Staat vuurden een mortiergranaat af op een controlepost. Ambulances die gewonden wilden helpen werden door IS-strijders onder vuur genomen. Volgens een veiligheidsdienst in Egypte kwam het daarna tot een vuurgevecht met de daders. Daarbij zouden vijf IS-strijders zijn omgekomen. Daphne Schippers heeft zich op de WK Indoor Atletiek in Portland geplaatst voor de finale van de 60 meter. Ze eindigde als tweede in haar halve finale na de Jamaicaanse Elaine Thompson, die een fractie sneller was. Jamil Samuel redde de finale net niet. Ze werd derde in haar serie, maar was niet snel genoeg om door te mogen. De finale van de 60 meter is straks even voor 4 uur Nederlandse tijd. Dat wordt live uitgezonden op NPO 1, NPO Radio 1 en NOS.nl. Het weer nog overal bewolkt met minima rond de 4 graden. Lokaal kan wat mist ontstaan. Overdag blijft het bewolkt met mogelijk wat motregen. Het wordt een graad of 8. Ook na het weekend bewolkt met af en toe wat regen.